Lot Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump vindt dat Syrië een hoge prijs moet betalen voor het gebruik van chemische wapens. Het Witte Huis denkt na over een vergeldingsactie en sluit een rakettenaanval niet uit. Verschillende organisaties zeggen dat het Syrische leger in de stad Douma in Oost-Ghouta een ziekenhuis heeft aangevallen met gifgas. Daarbij zouden tientallen mensen zijn omgekomen. Sommige bronnen spreken van meer dan 75 doden. Intussen zouden de rebellen in Douma hebben aangegeven dat ze willen vertrekken uit de stad en de krijgsgevangenen willen vrijlaten. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. De rebellen hebben dat nog niet bevestigd. De man en de vrouw die vanochtend in Amsterdam zijn behandeld omdat ze een bijtende stof op zich hadden gekregen, zijn aangehouden. De politie gaat uit van huiselijk geweld. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. De spoedeisende hulpafdelingen van de ziekenhuizen waar ze naartoe waren gebracht zijn urenlang gesloten geweest, omdat artsen en verpleegkundigen die de slachtoffers hielpen gezondheidsklachten hadden. Ze kregen last van hun ogen en hadden moeite met ademen. Wat voor stof het was is niet bekend. Op een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam is een kunstwerk van de wereldberoemde kunstenaar Jeff Koons gesneuveld. Een bezoeker liep per ongeluk tegen een grote glazen bol aan dat onderdeel was van een kunstwerk. De bol viel stuk. Het gebeurde op de laatste dag van de expositie. En voetbal dan. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen in Enschede en drukt FC Twente dieper de degradatiezone in. Heerenveen en Groningen bleven steken op een 1-1 gelijkspel. En ook FC Utrecht speelde gelijk tegen ADO Den Haag. In blessuretijd wist Utrecht er 3-3 van te maken. Het weer dan nog, soms wat sluierbewolking, maar ook flink wat zon. De temperatuurverschillen zijn groot. In het binnenland liggen de maxima rond de 20 graden.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 Hoe noemen we dit, Eni? Uh, eh, blessuretijd? Ja, blessuretijd. Uh, er is nog 8 kilometer te rijden. De voorsprong van eh, de wereldkampioen is nog maar 44 seconden. Het sleet zit erop daar. Maar de, ze zitten op de voorlaatste kasseienstrook de Willems AM's, zoals ze dat zeggen. En dan krijg je er zo nog een, eh, een heel kleintje in Roubaix. Dus dat is een beetje jammer, want eh, deze is 1400 meter en de volgende is rond een kilometer. En daar kan je eigenlijk de verschillen maken, maar dat lukt niet echt. En het loopt zelfs weer een seconde op. Maar het is natuurlijk ontzettend spannend. Nicky Terpstra laat weer zien dat hij een van de beste renners van het voorseizoen is. Hij zit samen met Van Avermaat, Stuyven en Van Marken. Drie Belgen in de achtervolging. Het was anderhalve minuut, het is nog ja, het wordt 49 seconden. 48 seconden, het is toch moeilijk hoor. Te weinig. Maar, ja, je weet het maar nooit. Nog heel <laughs> even. nog 7,4 kilometer. En in ieder geval chapeau voor Nicky Terpstra. Ja. Dit is waar eh, Henny Kuiper zijn lekker band kreeg. Herinnert u zich nog toen die, eh, die wedstrijd toch nog won? de Parijs-Roubaix met Henny Kuiper. Wat was dat ook een fantastische gebeurtenis. En wat hadden we allemaal te doen dat hij vlak voor tijd een lekker band kreeg. En laat ik u één ding heel eerlijk zeggen. Het zou mij helemaal, ik zou het helemaal niet vervelend vinden... als de wereldkampioen nou een lekker band kreeg. Oei, hij krijgt bijna een stuurfout daar op dat laatste stuk. Het laatste stuk kasseien in deze Parijs-Roubaix. Nog 6,9 kilometer. Maar het is nog steeds een voorsprong van 51 seconden... voor wereldkampioen Sagan samen met de Zwitser Dillier. En dan op, eh, ja, oh nou, dat zei toch, op 52 seconden van Avermaat stuiven van Mike de Drie Belgen... samen met de uitblinker, ook vandaag, Nicky Terpstra. 6,2 kilometer en de voorsprong loopt op. En het is eh, trouwens die Zwitser, Dillier, die nou de kop heeft overgenomen. Want Sagan ziet er een beetje moe, een beetje afgetakeld uit. Dat kan ik me ook voorstellen na zo'n verschrikkelijke rit eh, die ze allemaal gehad hebben. Dillier op kop, eh, Sagan de wereldkampioen. Daarachter 53 seconden is de voorsprong op Nicky Terpstra van Avermaat Stuiven en van Marken. Wat een prachtige Parijs-Roubaix. Maar wat hebben we ook verschrikkelijke valpartijen gezien. En nog steeds wordt er geknokt in het achtervolgend groepje. Maar Nicky Terpstra, als hij van kop af gaat, gaat het langzamer. Dat zie je nu dus ook. 55 seconden, 56 seconden. Nicky zit er natuurlijk ook een keertje doorheen. Hè? Dat kan niet anders. Ook zij, de laatste kasseistrook gehad. Die eh, verschrikkelijke Willems AM's. En eh, er komt er nog eentje in Roubaix en dan is het over 53 seconden. Het kan nog steeds, je weet het maar nooit. Een lekker band is er zo. En eh, dan ben je 53 seconden zo verder. Maar je weet het niet. Het kan bijna niet meer. 5,5 kilometer, 54 seconden. Terpstra rijdt weg bij de Belgen. Er is er één die in zijn wiel kan blijven. Het is echt ongelooflijk wat die Nicky Terpstra aan het uitspoken is. En gelijk loopt die voorsprong ook van de wereldkampioen terug naar de 50 seconden. Het is echt een fantastische rijder. Nicky Terpstra, mijn pet, mijn hoed neem ik voor je af. Of je hem nou wint of niet. 50 seconden is de voorsprong nog maar. 5 kilometer te gaan. Laatste strookje. In Roubaix hebben de mannen gehad. Voorsprong 51 seconden. Het is en blijft nog steeds spannend. 4,4 kilometer te gaan. De wereldkampioen weer op kop. De Zwitser Dillier erachteraan. En dan op, eh, op die 51 seconden achterstand... Nicky Terpstra van Avermaat Stuiven en van Mike de Drie Belgen. Wat een prachtige Parijs-Roubaix. Nicky nog 5 kilometer. De koplopers, de wereldkampioen nog 3,8 kilometer. Ik denk niet dat het er nog in zit. Eh, als Nicky Terpstra van kop afgaat van het volgend groepje... dan loopt die eh, voorsprong van de wereldkampioen op. Nu al tot 58, 59 seconden. Nicky Terpstra in zijn eentje kan het niet. Hij was wel een uitblinker, absoluut een uitblinker in deze wedstrijd. De koplopers hebben nog 3,6 kilometer te gaan. Dat zijn de wereldkampioen Peter Sagan. En dat is een Zwitser, uh, en eh, ja, het gaat niet meer mis, denk ik. Eh, zes lekke banden helpen ook niet meer. Zij moeten nog vier kilometer rijden. Verschil is bijna een kilometer en dat is dan 1 minuut en 1 seconde. 3,4 kilometer te gaan. is gebeurd wat betreft de plekken 1 en 2. Die gaan betwist worden door de wereldkampioen Peter Sagan en door Dillier. De achterstand is weer opgelopen naar 1 minuut en 1 seconde. De achterstand voor het groepje Nicky Terpstra die alles heeft geprobeerd... maar het in zijn eentje moest doen. Van Avermaat, Stuiven en Van Marken, de drie Belgen... waarvan Van Marken toch behoorlijk heeft zitten linkerballen. Als hij het niet gedaan had, waren de kansen groter geweest voor deze groep... Maar ja, misschien is iedereen bang voor Nicky en wilde ze gewoon niet. Dat zou best eens kunnen. 1 minuut en 1 seconde, 2,5 kilometer. Nog steeds de wereldkampioen Peter Sagan op kop. Tweede achterbaan, Dillier de Zwitser. Twee kilometer, ze ruiken de beet. Nog steeds Peter Sagan op kop en Dillier daar achteraan. Ongelooflijk veel publiek. Ik heb er nooit zoveel gezien in, eh, in die laatste straat die ze aan het rijden zijn. Anderhalve kilometer en dan draaien ze rechtsaf. Dan gaan ze het stadion in. En daar is dan nog één ronde te gaan en dan is de wedstrijd beslist. Ik geef eh, eigenlijk eh, onze wereldkampioen Peter Sagan de grote kans. Eh, eh, maar die Dillier, die verbaast me. Die heeft vandaag toch een, eh, een prachtige wedstrijd gereden. En dat is toch eigenlijk de enige die op die laatste strook van de kasseien achter Sagan aan kan. Ik vind het prachtig. Heel mooi allemaal. Strookje, nog een klein strookje. En dan slaan we rechtsaf richting stadion. En dan is het, ja, dan is het gebeurd. De rode vlag hebben we gehad. Laatste kilometer is ingegaan voor de twee koplopers. Peter Sagan en Dillier nu moeten we nog eh, wachten op de mannen die in de achtervolging zijn... en waarin Niki Terpstra de absolute uitblinker was. Iedere keer als hij de kop nam, dan liep die voorsprong terug... Nou, zelfs onder de minuut, maar zelfs 55 seconden is die geweest... maar Van Avermaat, Stuiven en Van Marken konden hem niet helpen. Daar zijn ze de wielerbaan op. Prachtig. De Zwitser op kop. Nog één rondje en een paar meter. En dan weten we wie deze Parijs-Roubaix gewonnen heeft. Het zijn beide mannen die hem nog nooit gehad hebben. Dus het zal voor alle twee de eerste keer zijn. Eh, ja, en dan is Sagan natuurlijk heel slim, want die gaat in het wiel zitten. Terwijl ze de eerste ronde bijna gereden hebben. Nu krijgen ze de bel voor de laatste ronde. <laughs> Oh, dat wordt nog een mooi sprintje ook hoor. Fantastisch, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd, maar voor mij wint Sagan. Maar je weet het maar nooit. Dillier is heel sterk. Kijkt, zit eh, helemaal boven in de baan, heeft zijn eh, hoofd naar links blijft kijken of die Sagan misschien probeert om eronder door te komen. Maar zover is het nog niet. Het is een, eh, een, leuke, een leuke sprint aan het worden. Wat een publiek trouwens daar in die, op die wielenbaan in Roubaix. Ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Ik denk dat ze zich allemaal tegen elkaar hebben staan aandrukken om er maar bij te kunnen zijn. En nog steeds is het eh, die Dillier die op kop rijdt. En nou komt Sagan eronder door. Sagan eronder door, de wereldkampioen. Voor de laatste sprint, het laatste rechte stuk. En daar kan Dillier niet meer bij komen. Fantastische wedstrijd gereden. Maar Peter Sagan, de wereldkampioen, wint ook zijn eerste Parijs-Roubaix. En nou kijken, drie seconden verlopen, vier seconden verlopen. Waar blijft die groep bij Terpstra? Daar is Dickie Terpstra. Ja, moet je nagaan. Helemaal weggelopen bij zijn achtervolgers. Die gaat een schitterende derde plaats binnenpakken. Nog één rondje en ook hij heeft een fantastische Parijs-Roubaix gereden. En de drie volgers, ja, nou ja, die hebben geen kans gehad. Nou dat, dat geeft eh, mij eh, mooi de, de, de, de kans om eh, langzaam af te gaan sluiten. Ja, de eerste GFM Sport. Live? Ja, dat kun je wel zeggen, live. Veel, veel <laughs> wedstrijden? Ja, live, van dit kan niet, toch? Nee, nee, dat kan helemaal niet, joh. Ik ging... het, maar heel even, ik zie nou die drie bij elkaar rijden. Is Nicky nou al binnen? Of hebben ze dat gewoon niet laten zien? Nee, oeh. Nee, die hebben ze er vanaf gereden, denk ik. Nee, die hebben ze eraf gereden. Ja, die heeft zoveel gegeven. Nicky Terpstra wordt dus zesde in deze Parijs-Roubaix. Zal hem een zorg zijn. Goed zo. Fantastisch gereden. Wereldkampioen Peter Sagan wint. En hier wint voor mij <laughs> Martijn Prinsen. De eerste keer dat hij een hele uitzending in zijn eentje gedraaid heeft. Trouwens, dat hij een uitzending heeft gedraaid.